Freddy van met het NOS Journaal. De hoogste rechter in Egypte heeft geoordeeld dat YouTube een maand uit de lucht moet. Het is vanwege de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De rechter bevestigt daarmee het vonnis van een lagere rechtbank in 2013. De film is een privéproductie die in Californië is gemaakt. Hij werd in 2012 op YouTube gezet en hij leidde tot gewelddadige protesten in de Arabische wereld. Onder andere het Egyptische ministerie van Informatie en Technologie was tegen de uitspraak, tegen de verbanning van YouTube. Het ministerie is bang dat die schade toebrengt aan de Egyptische economie. In Moskou heeft een dronken museumbezoeker op een beroemd schilderij van Repin ingeslagen. Het doek Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon is zwaar beschadigd. Door het geweld van de bezoeker brak het veiligheidsglas en de scherven trokken scheuren in het doek. De aanvaller is opgepakt, zijn motief is niet duidelijk. Hij kan tot drie jaar cel krijgen. Het schilderij werd in 1913 ook al eens beschadigd, toen door een man met een mes. Maar 15% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politici die op Europees niveau het beleid maken. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Desondanks zegt niet meer dan een kwart van de geënquêteerden uit de EU te willen stappen. Een derde van de ondervraagden is daar neutraal over. En Nettorama roept verpakkingen palingfilet terug... omdat die vermoedelijk is besmet met de listeria-bacterie. Klanten die palingfilet van het merk Klooster hebben gekocht krijgen hun geld terug. De listeria-bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het weer, het blijft vanavond nog warm.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 Heb je er een beetje zin in? Natuurlijk, mijn nummer zit erin. Quinten, wat voor nummer heb jij? ASAP Forever van Ace Brocky. Echt waar? Gang. Gang. Gang. They talk it down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the game. ASAP boys came with the flame. Gang, gang. They talking down on the game. They wanna rap with the name, but this ain't no regular name. Gang, gang. They trying to run with the name. I might pull up with 3K, but I do not fuck with no claim. Gang, gang. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang. I tell them come fuck with the game. I tell them don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob. Shout out to the lords and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind. We kiss the Frank Ocean and blind. Convincing my bitch to go blonde. Was born in the dark. I give you, you open my blinds. On yams and that's worth of my mom. Marjorie Mammon with cases I'm still trying to beat. A bunch of shit from a long time ago. The bigger they are, the harder they fall. Like dominoes, nigga Geronimo's. When it's my time to go, out yours, dominoes. a no Dominicano. But eat the toast, on with platinos. Dealing with life life it's highs and lows. I'm just living like I'm supposed. I guess it's called living shit, I suppose. I'm on my live alone, dive alone. Ain't talking about spending no buying clothes. I'm about my business, but I'm alone. I still had the vision when I was broke. Fucking on bitches and foreign hoes. Flying out women's to boring shows. I pray to God I don't overdose. I put ASAP on my tab. I put New York on the map. I put the gang on the flame. They gon' remember the name. They robbing boys with the chain. Woo. I got go yard by the sack. Woo. I got the boo by the pack. Woo. I fucked your boo in the back. Gang, gang. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the pain. Pull up on your second and stain. Gang, gang. I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's time to fuck up the whole gang. Gang, gang, gang, gang, gang. They tryna front on the game. They gon' remember my name. Game. Game. They tryna front on the game. game. They said boys come with the flame. dit is deze van jou, Quinten. En een onverwachte omslag, zei ik net ook al. Ja. Maar eh, zeker. Erg lekker. ASAP Forever. Heerlijk. Rocky Mobby. Hartstikke lekker. En we gaan naar een eh, plaat toe. Ik zei net eigenlijk ook al... Eh, ik vind hem onverwacht, want ik had hem niet verwacht van Patrick. Zeker niet in deze hoek. Maar dit is dus de plaat die je nu gaat horen. is dus Pretender, Lil Yachty, AJR tip van Patrick deze week. I got lots of problems, well good. Yeah. zei al. Onverwachte tip. Pretender, Lil Yachty, AGR, Steve eh, Aoki. Tip van Patrick van, eh, van deze week. En eh, ik kan je vertellen, ik vind het een, een, fijne tip, Patrick. Ik kan hem niet achter je gezocht. Nee, ik ook niet. Ik ben trots op je. Dat je eens wat wijder kijkt dan in mijn bleu. Hartstikke goed. Top. Dit keer geen plan B. <laughs> Jongens, we gaan door naar, in ieder geval naar mijn tip. en dat is Hey Mama, featuring Nick Jam, Bibi Rexa, David Guetta en Afrojack. En deze luister ik altijd als ik ga fietsen. Of als ik ga sporten. Dus even die Summer Jam erin. Papap. Ik heb ah. gewoon zin om te fietsen zowaar. En ik haat fietsen. Ja, maar dit is gewoon lekker, weet je, als je aan het fietsen bent. En we halen hem... Eh. Dus eh, ja, eh, we pakken de tips er maar eens even bij. Want we hadden in, totaal drie tips deze week. Te beginnen natuurlijk met de plaats van Quinten. ASAP Forever van Rocky en Moby. En daarna gevolgd door de, ja, toch wel de onverwachte <laughs> ja, tip van Patrick. En uit een hele onverwachte hoek. maar zeker gewaardeerd. Eh, de Pretender van eh, Lil Yachty en eh, AGR Steve Aoki heeft ook aan deze plaat meegewerkt. En ja, als laatste Hey Mama, Nicki Minaj, Bieber Exa, Dave Guetta en Afrojack die aan die plaat gewerkt hebben. 2 minuten 51. Denk bij elkaar 10 minuten weer aan heerlijke tips die je zeker weer kan gaan streamen deze week. Wat vond je van deze week? Wat vond je van de ik Vond de tips van lekker. ik vond het echt goed. Maar ze sloot ook lekker op elkaar aan. Alsof het allemaal afgesproken werk was. Ja, echt wel. Ja. <laughs> dat hebben we nog nooit gedaan. Alsof we eindelijk een keer naar elkaar luisteren, weet je. Dat... Frank Dana, als je luistert, wij spreken altijd van tevoren af wat we doen. Ja, nou, Zo kan het ook. Ja. Wat, wat ik zei, sowieso eh, kan het inderdaad ook. Jongens, wij gaan er nog even een paar, eh, paar plaatjes verdraaien. We hebben de tips van deze week gehad. We komen natuurlijk uh, eh, uitdrukking uiteraard straks nog even bij jullie terug. Half negen hebben we natuurlijk DJ Verlaffel straks weer in de studio staan. Die helemaal strak en klaar staat. Om natuurlijk de nummer uh, 30 tot en met, oh. nee, 20 tot en met 10 aan te gaan komen. Oh, zo snel hè. Ja, hij is nog nooit gespot in de studio. Maar toch weet hij in 20 minuten de beat te droppen. 20 minuten? 20 seconden. Oh. Ja, 20 minuten. Zijn we er al over uit wie het is? Wie houdt er nou zoveel van falafel? Ik denk eh, dat het nog steeds Gersperdoel is. Dat nou, een van zijn eerste demoplaatjes geweest. Want het klinkt wel zo. het hele internet afgezocht. Weet jij wie het is? Zet het even op ons Facebook. Mocht, je nou, jij nou weten wat eh, de schuilnaam is eh, van, uh, van, van DJ Falafel. Is dat Gersperdoel of is dat iemand anders? ik, nogmaals, ik vind hem heel erg als Gersperdoel klinken. Misschien kunnen we hem een keer uitnodigen. Mag hij hem live gaan doen voor ons? Ja. Dat ik een bedoel je uitnodigt en het doen blijft, is het helemaal ziek. Dat zou echt vet zijn. Dat zou echt vet zijn. Ja. Mag ik dan ook achter op zijn fiets of is dat... Ja, dat ja, jij, mag, jij mag op zijn bagage dragen. Lekker. Jongens, we gaan eh, weer verder. We gaan eh, weer even lekker wat plaatjes luisteren. En om in een beetje in de zomerse sfeer te blijven... Eh, gaan we naar een plaatje toe. Het is een beetje de Freaky Friday van de, van de Euro Breakdown geworden. En dat is niemand minder dan Chris Brown, Lil Dicky. En daar gaan we jongens. Lil my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really? nigga. Big ups, my nigga. We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Chris Brown's body. I drive his Ferrari, and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? Ah, <sighs> what the fuck? This shit is real weak his dick, staying perched up on his balls like that. Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Huh. Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's it turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look at my soft dick with the light. It's my dream dick. If I was little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can dunk. Snap a flick of my junk. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way to getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Hey. Took a glass bottle, shattered it on the bouncer's head. Welcome to that motherfucker. Wait, think it through for a sec. If you heard me, then you only heard it yourself. But wait, I love myself. That was the key, now we're switching back. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into freaky. start yelling. I'm Kendall Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Holy shit, I got a vagina. I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman. Damn, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm my hands, You stuck in the friend zone. I tell that four, five to fifth. Ayy, hundred bins inside my shorts, a jean, all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34 a through man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so oh, we get sitting in the rent. And I'm like, whoa. on a cycle. I'm on bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Or I ain't be going cycle. I'm on my like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend soul. They be going psycho, my rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy, it's a drop top. Bullin' with a thought thought, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Ay, take you to the smoke shop, we gon' get high. Ay, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino. We gon' hit Pico, take you where I'm from. Take you to the slums, this ain't happen overnight. No, these diamonds real bright. Santa G Still in my pants though, all VVS's. Put you in a necklace, girl you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry. Damn, my AP going psycho, la mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, AP going psycho, la mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the polo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. So. Psycho, Ty Dolla Sign, Post Malone. Ja, jongens, dat zijn uh, wel de plaatjes. Uh, wel de plaatjes. Maar even rustig even te beseffen. Hoe gaat het met mijn leven? Zeker. Hoe gaat het? Heb je zijn ze, ze nieuwe album gehoord? Hoe diep uh, dat eh, gaat? Nee, nog niet. Het gaat erg diep. Diep. Zal ik je vertellen. Diep. Ja, Zeg maar, eh, hij heeft, eh, nou, als je kijkt naar zijn vorige album, gaat het meestal over losgaan, weet ik wat. Nu gaat het echt diep in zijn persoonlijkheid. Eh. Nou, ik was in eerste instantie niet heel erg echt, echt, echt fan van hem. En dat moet ik eerlijk zeggen, maar... Wie, van Post Maloney? Post, Post Maloney inderdaad, ja. ja. Post Maloney. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn nu gewoon een aantal platen die ik van hem wel echt... ik vind Psycho vind ik gewoon een goede. Better vind ik ook gewoon een hele goede plaat van hem. En ik, ik, ik, vind, ik vind hem echt niet slecht. Zeker niet. Ik vind het wel echt een goede artiest. Ja. Zeker. Zeker. Ik denk dat hij, nou, maar ik denk dat hij nog wel verder gaat schoppen. Misschien nou, niet met collabs of zo, maar qua singles gaat hij echt wel komen. Ik denk het wel. Maar ik had dan eerst als dat ik, dat ik hem voor het eerst een beetje voorbij hoorde komen. Want ik leerde hem natuurlijk kennen via het nummer Rockstar. En ik, ja, weet je, ik dacht dan eerst als hij, bah, dat wordt een halve mumble rapper wordt dat. Maar nee, alles... Dat is, eh, dat is hij niet geworden. Nee, gelukkig, gelukkig niet. Post Maloney, als je luistert, je bent goed bezig. Je wordt gewaardeerd. Je wordt gewaardeerd. Zeker. Ja jongens, het is uh, eh, 7 voor half 9. Dat betekent dat we uiteraard straks nog even een plaatje gaan draaien. En dat wij natuurlijk ook uh, straks nog even wat nieuws even erbij gaan zoeken. Want om half 9 gaan we natuurlijk van de 20 naar de nummer 10 gaan we door. Maar eh, er is ja, natuurlijk ook nog wat nieuws. Want er is een, een, een ongeluk gebeurd. Ja bij eh, Mac Miller. Eh, Mac Miller die heeft eh, dus afgelopen donderdag een auto-ongeluk gehad. De rapper zou de plek van het ongeval hebben verlaten... en is met zijn vrienden vertrokken. Agenten die later op de plek des onheils kwamen... noteren het kenteken en brachten Miller een bezoekje. En daar gaf hij toe gedronken te hebben... dat hij de ongevalsplek zou hebben verlaten. En daarop werd hij meegenomen naar het bureau. Zo meldde TMZ. bij de aanrijding zou Miller tegen een elektriciteitsmast zijn aangereden... en die is daarna ongevallen. Op de beelden van TMZ is te zien dat Miller een behoorlijke klap moet hebben gemaakt... met zijn G-Wagon. En zo is hij ook op een kruispunt rechtdoor gereden. Bij de klap ontvouwden zich ook de airbags. De voormalige vriend van eh, Ariana Grande mocht op borgtocht weer naar huis... na een betaling van ruim 12.500 euro. Wat voor mogol ben je dan als je... Het super nette G-Wagon gewoon helemaal tot totaal losrijdt. Ja, maar ja, ook dat je gewoon doorrijdt eh, door, in ieder geval na, na een ongeval. Dat, dat vind ik eigenlijk toch wel, dat je, eh, vind ik wel kwalijke zaak. Ja, nou, er is nog een, een staartje aan, want... Ja, Ariana Grande heeft hem dus gedumpt voor een andere gast, zoals werd gezegd. Eh, nadat hij zijn gevoelens deelde in een album met 10 nummers. En waarbij hij haar een verrukkelijke vrouw noemde. Eh, dat is het meest hartverscheurende ding in Hollywood van het moment, staat er. En eh, zij vindt dat het echt niet kan zo, zegt Ariana Grande. Ja, ik vind het maar een raar verhaal. Ja, nou, ik denk dat er nog wel wat achteraan gekomen ja, zeker wel. Maar ja, kijk, weet je, dat is de pest. Weet je, als, als wij nu, als jij bijvoorbeeld als stelletje, je bent onbekend natuurlijk en je hebt, je hebt ruzie of er gebeurt wat, weet je, dat, dat wordt natuurlijk nooit zo breed uitgemeten. Maar eigenlijk zijn dit natuurlijk ook gewoon mensen. Dit, dit zijn ook gewoon mensen die, die, die ergens, ergens, eh, ergens last van hebben, die iets missen. Eh, ja. Iedereen heeft zo zijn bagage. Ja, zeker. Iedereen heeft zijn rugzakje. Dat is, dat is 100% eh, zeker waar. En ja, dat, dat zie je nou eigenlijk ook maar weer terug bij de sterren. Ze zijn, het leven is niet altijd zo, zo glamorous als het als het lijkt. Eh. Nou dus ja, wij kunnen er niks aan doen. Dit is aan uh, Mackie Miller aan zichzelf. Ja, dit is inderdaad Mackie Miller eh, die zelf niet goed gehandeld heeft. Nou ja, daarop gaan wij natuurlijk gelijk doorpakken. Want wij gaan natuurlijk om half negen weer verder met de Euro Breakdown. Dat betekent dat wij straks de nummer 20 tot en met 10 gaan benoemen. En dan hoor je natuurlijk ook wie waar staat in deze 10 nummers. Dan gaan we dus door. Ik, ja, we hebben een tweede man erbij. En ik schuif even de derde schuif even snel even open. Maar eh, dat betekent dat we, eh, je moet het maar weten, wel kunnen gaan spelen straks. Is dat zo? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Ik denk dat wij, je moet het maar weten. Introduceer hem even. De, de oude vertrouwde, hij is eh, weer terug. Hij is even een tijdje weg geweest. Hij, komt, Nadat hij was ontslagen vanwege zijn slechte evaluatie. Ja, slechte evaluatie. Hij is vandaag als, de proefdag. Het is de enige echte... Ja, dan mag je het zelf gaan zeggen. Ja, nou Erik Bule, ik ben weer terug. Eh, terug van, van Rehab, net als Valerie. Valerie. <laughs> Amy Winehouse. Nee, hij is, eh, hij is weer even terug. Hij is terug van, eh, van weg geweest zit hier recht tegenover me met eh, eh, een verbrand koppie... en een lekker krullend blond dosje op zijn hoofdje. En eh, we zijn weer even compleet. We hebben drie man sterk hebben, dus dat betekent dat wij uiteraard... je moet het maar weten gaan spelen. Wat denken jullie zelf nou? Ik ga straks eens even kijken of ik nog wat leuke vragen... leuke vragen, en dan zeg ik echt een klem leuke vragen... In welke categorie? krijgen. Ja, daar ga ik straks nog even naar kijken. Ik heb straks een kleine 10 minuten om dat uit te zoeken. Dus dan hoop ik dat jullie er klaar voor zijn. Nou, ik ben er altijd klaar voor. Dus ja, Ben je hier ook klaar voor? Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare. And I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me? back for a minute into the kitchen floors are wet and taps are still running dishes are broken how did we get into this mess got so aggressive i know we meant all good intentions rejection Ja, dan is het ook maar tijd voor één iemand. Hij is aangeschoven, hij is er eindelijk. De man waar het om draait, om half negen. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. Hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Euro. Hij is er Heb jij hem gezien? Ik zag hem niet. Ik zag hem niet. Hij was weer zo snel. Heb jij hem gezien, Erik? Het eh, is nee. niet normaal. Het is echt ik denk dat die man misschien wel de Flash is. Ik denk het wel. Het is of Gerspadoel of de Flash. Nou, ik, ik, heb, ik heb een <laughs> vermoeden. of allebei. Ik heb inderdaad een vermoeden. Ik denk inderdaad eh, dat dat eh, zeker waar is. Zeker. Maar ja, we gaan het, we gaan het meemaken. Want eh, we gaan natuurlijk nu van de nummer 20 naar de nummer 10 toewerken. Wie is waar gebleven in de lijst? Daar gaan we nu achter komen. Want eh, Anne-Marie met 2002 stond vorige week nog op plek 26. Moet het nu doen met plek 20. Is dus zes plaatsen gestegen. En Ariana Grande, No Tears Left to Cry, is van 29 naar plek 19 toegegaan. David Guetta, Martin Garrix, Brooks met Like I Do. Hoorde je natuurlijk einde vorig uur. Staat op plek 18. Tot vorige week nog op plek 15. Justin Timberlake, Chris Stapleton, Say Something. Gaan ook weer twee plaatjes omhoog. Want die gaan van 19 naar 17 deze week. En Shawn Mendes in My Blood op plek 14 vorige week. Nu op plek 16. Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday. Ook weer twee plaatjes omhoog. Want die gaan naar 15 toe. En Post Malone, Ty Dolla Sign, Psycho staat deze week op 14. Stond vorige week op 5. Dus heeft wel even een klappertje naar beneden gemaakt. Dan gaan we door naar Cardi B, Bad Bunny met I Like It. Stond vorige week nog op 10, staat nu op plek 13. Misschien een beetje het ongeluksgetal, het zegt het misschien al. Zet Marin en Morris en Gray en de middels hoorde je net natuurlijk op plek 12. Vorige week op plek 11. Blijft redelijk stabiel tot zover. En Kaigo en Miguel Remind Me To Forget hebben we op plek 11. Op plek 10 hebben we dan ook eh, zeen staan met Let Me. Gaan we natuurlijk nu naar luisteren. En dan komen we straks weer bij jullie terug met natuurlijk de felbegeerde quizronde. De quiz der quizzen. Waar pijn, bloed, zweet en tranen. Wordt gezweet, want dat is, je moet het maar weten. Sweet baby, your sex has meaning. No, this time you stay till the morning. we gaan beginnen. De welbegeerde quiz. Nu moet het maar weten, we hebben even een tijdje niet kunnen spelen door personeelstekort. Maar we zijn op volle sterkte om deze quiz te kunnen spelen. Even de spelregels daar weer bij gepakt. Ik ga in totaal drie vragen ga ik erbij pakken. En met die drie vragen moeten jullie het doen. Moeten jullie het gaan rooien. En eh, ik ben benieuwd eh, of, eh, of jullie je sterk weten te houden deze keer. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ik ga de vraag er nu bij pakken. En ehm, eens even kijken. Dan hebben we ook natuurlijk nog... als je het niet goed hebt, dan hoor je dus het volgende. Inderdaad, heb je het wel goed, dan hoor je... Dus, duidelijk. de spelregels zijn duidelijk. Zijn wij er allemaal klaar voor? Jazeker. Kijk, weten. nou hartstikke goed. Dan gaan wij beginnen dus aan de vragenronde. Je moet het maar weten en in de categorie muziek deze keer. Um, Erg origineel. We gaan beginnen. In welk jaar is Elvis Presley gestorven? Weet jij dat? Laten we even denken. Elvis Presley, rock en roll. Ik gok 87. Kan, dat kan. Quinten eh, vult 1987 in in dit geval. En eh, Illy? Ik denk 84, toch? Oké. Nou, ik ga ze alle twee, alle twee voor jullie invullen. 87 eh, voor Quinten en 84 voor Erik. En dan eh, moet ik eh, zeggen... nee, allemaal fout. Ah, maar dat jij een 7 zei, schrok ik wel even. Want dan denk ik, Victoria heeft het in één keer goed. Het is in 1977 geweest. Ah. Is de king van rock and roll overleden. Dus de stand staat nog steeds 0-0 in dit geval. Ehm, dan ja, gaan we even kijken. Want we gaan door naar de volgende vraag. Welke, van welke zangeres werden de meeste cd's verkocht ter wereld in het jaar 1994? Quinten. Ik ga gokken, hè. Je gaat me waarschijnlijk uitlachen. Ik zeg, uh, weet ik veel, Mariah Carey of zo. Ik heb geen idee. Het zal, het zal vast heel fout zijn. Jij vult in Mariah Carey? Ik heb geen idee. Ik denk aan iemand die jij als poster aan jouw muur hebt gehangen vroeger. Ik denk Tina Turner misschien. Dus jullie zeggen Mariah Carey? Ik heb geen idee. En Tina Turner. Ja. Oké. Oké. Zal ik jullie nog langer in spanning houden? Zeg maar. In dit geval eh, helaas ook fout. <laughs> wat, het gaat lekker vandaag. 1994 is het jaar waarin eh, Whitney Houston... Oh. dus de meeste platen ooit heeft verkocht ter wereld. Zo. Jongens, de stand staat nog steeds 0-0. Met eh, nog één vraag te gaan. dus ik hoop... Dat, ja, we gaan hier multiple choice van maken, uiteraard. Ehm, ik heb het zo warm in één. Hoe zou dat dan oh, komen? Oh, oh, Wat een spanning. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want... Even kijken, ik had hem net voor mijn neus. Ah. Ja, welk dier nou. is Pippeloentje in het liedje? En dan is het A. Een anaconda. B. B. Schoenen. C. Een beertje. D. Een kuiken. Ik zeg C, ik heb geen idee. Quinten vult C in. Dat gaat eerlijk voor D. schoenen. Jij denkt D? Ik denk een kuiken. Jij denkt een kuiken? Ja. Nou, ik denk dat... Uh, die heeft er gelijk. Oké, nou, we gaan er nu achter komen. Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Jongens, even de muziek even weg. Wie heeft er gelijk? Is het Quinten met antwoord C, een beertje? Of is het Erik met antwoord D, een kuiken. Quinten heeft het antwoord goed. Heeft een punt ja, gescoord en wint dus deze ronde. Van je Regerend het kampioen. maar weten. kampioen, inderdaad, ja. ja dat eh, mag zeker inderdaad gezegd worden. Dat doe ik het ook goed. Dus ja, dit, dit waren eigenlijk... Eh, was vol vertalen, dit. Ik, ik, wist wel dat ik ging winnen, maar je hebt het <laughs> <laughs> <laughs> Oh, oh, ik ben oh, eh, regerend verliezer, dat mag ook wel even gezegd worden. Je hebt volgens mij nog nooit geworden. Nee. <laughs> nou ja, regerend, regerend verliezer is eigenlijk wel degene die er eh, niet is nu vandaag. En dat is Patrick. Die <laughs> heeft af en toe wel wat pech onderweg. Heeft, hij ooit verloren gewonnen? Eh, Eén keer. Eén keer, volgens mij. Ja, één keer, volgens mij. Tim ook. En ik heb vier of vijf staat dat nu. 5-1-1. Heerlijk, heerlijk. Als ik, aan, eh, als, ik, als ik hier weer over nadenk met deze dag, ik kan ik echt van genieten. Dit zijn wel een beetje de leuke spelletjes, weet je. Want dat houdt het natuurlijk ook een beetje scherp. Je moet het maar weten. Quinten, hebt deze week de ronde in ieder geval weer gewonnen. Volgende week gaan we kijken of...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 With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing up, but it's alright. And you showing up, but it's alright. It's a short life, yeah. reflection, without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a hundred bands, you got a baby bands, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m. Finish round five. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times time for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. Uh-huh. These hoes. Your the breakdown. hit them, hit is short life. Nice for what? Nice for what? Ja, je zou het je afvragen. Waarom ze moet je nou aardig zijn? Waarom moet dat nou? Omdat je respect moet hebben voor je medemens. Zeker, zeker. Hey, wij, gaan, eh, we gaan afbouwen, want we gaan straks eh, naar eh, in ieder geval de nummer 1 toe werken. En we gaan dus nu ook door straks naar Nevermind van Dennis Lloyd. Die hoor je natuurlijk zo. En dan gaan we straks, daarna gaan we natuurlijk de nummer 1 gaan onthullen, want... We hebben een, eh, tot nu toe een lekkere lijst afgedraaid, lekkere tips gehad. Het programma het zit er alweer bijna op. maar zo lekker van. We zijn er nog niet jongens. We zijn nog niet aan het einde van dit programma. We hebben nog zeker een paar lekkere platen voor jullie klaarstaan. Daar gaan we straks gaan we daar eh, uiteraard eh, in ieder geval meer van horen. En we hebben, we hebben net ook wel een beetje besloten denk ik, dat volgens mij dat Drake Nice for What wel, wel meer toevoeging gaat krijgen aan dit programma. Aan het programma. Drake, ja. als je luistert, doe je niet, maar je luistert wel naar mij natuurlijk. Tuurlijk. Jij komt gewoon Number heeft gewoon een eigen plekje in dit programma. Number one fanboy. Respect, je weet. <laughs> Represent. Lekker. Jongens, wij gaan eh, door naar eh, Dennis Lloyd met Nevermind. Daarna gaan we natuurlijk de top 10 in van de Euro Breakdown. Gaan we kijken wie er op één staat. We zien jullie zo terug. Het maakt niet uit. Ja, jongens, het is tijd. De onthulling van de nummer 1. We gaan beginnen bij 10 natuurlijk, want we hebben de andere 30 nummers er al bij gepakt. We gaan naar de nummer 10 toe. Die hoorde je natuurlijk net eerder, Zane met Let Me. En die stond vorige week nog op plek 13. Op plek 9 George Ezra met Paradise. Stond vorige week nog op plek 12. Dus weer drie plaatsen gestegen. Is ook wel een plaat zomerhit waardig. David Guetta en Sia Flames zijn één plaatsje gestegen. Want die gaan van nummer 9 naar nummer 8. En Post Malone Better Now van plek 23 maar liefst naar plek 7. En Drake met God's Plan blijft nog wel strak in die top 10 staan. Maar gaat wel van 4 naar 6 toe. Marshmallow Emery met Friends van 7 weer naar 5. Klimt toch weer twee plaatsen. We hebben wat met twee plaatsen, klimmen deze week. En Rudy Mantle, Jazz Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days gaan van plek 3 naar 4 deze week. Drake Nice voor wat hoorde je net. Eh, op plek 6 eh, nu op nummer 3. En op plek 2 hoorde je natuurlijk net Dennis Lloyd met Nevermind. Dus voor de mensen die een beetje hebben opgelet... is er maar één plaat die in nummer 1 staat. Hij regeert al voor 3 weken. En hij gaat dus nu zijn vierde week in. One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris. De nummer 1, vierde week op rij in de Euro Breakdown. vierde week op rij. One Kiss, Dua Lipa. En natuurlijk Calvin Harris. Heerlijk, heerlijk. Helemaal verdiend weer die plaats. Jongens, het is weer bijna zover. Nog vijf minuten. ja. dan zit dit, dit, deze week zit er dan alweer op. Helaas. Ja. Maar dan mogen we wel uit, eh, uit de sauna. Ja, zeker, zeker. We mogen ze zeker uit de sauna. Ik moet zeggen dat ik eh, echt, eh, als mijn, mijn poriën zijn goed eh, doorwikt. Zeker weten. Je glimt ook oh, helemaal, Mike. Je bent echt in je element. Ja, ik ben zeker in mijn element. heerlijk, <laughs> heerlijk. Je shine. Ja, het was weer een, een, een, een lekkere, hele leuke, uitzending. Hele leuke uitzending. Zeker, zeker. Patrick heeft er net gewonnen uh, met 13-3. met de honkbal hoorden wij net. Dus Patrick gaat ook een heel mooi weekend tegemoet. Uh. SO Nageurtje, je weet. SO Nageurtje, je weet zelf. 0-2-3. Pak die beat, pak die boys. Sowieso. <laughs> Shout-out, je weet het zelf, je weet zelf. ik heb eh, voor mezelf een nieuwe, een nieuwe MC-namendag. Echt waar? Ja. Vertel. En eh, misschien ga ik elke week wel een nieuwe MC-naam bedenken. Ja. Maar voor deze week is het MC Batra Bottle. <laughs> Wat? Of MC Fles Dat kan ook. Maar ik vind Batra Bottle vond ik leuk voor de jeugd, weet Ja. Slaat wat meer aan Batra, eh, dat kennen al die buitenlanders. Ja, ik, ik, vond, ik vond, voor mij vond ik ook wel eentje leuk, maar dat was dan een beetje... Ik vond het een beetje lang, langdradig. MC Aerodynamisch. <laughs> ja, vond ik, eh, vond ik wel vet. Maar ja, stel je nou dat je dat gewoon even... Je bent wel heel aerodynamisch met je hoofd. Dat je, gewoon, dat, je, eh, dat je dus gewoon tien keer in die club... Aerodynamisch! Lekker man, lekker. hoor. Moet je wel een hele, een hele snelle plang op hebben, vind ik. Ja, maar... <laughs> voor je aerodynamica. Ik ben jullie al lang vol Ik ben dat woord ben ik een week geleden dus voor het eerst tegengekomen. Nee joh. Snelle plangen, ja. Nou, ik zag weet je dat je oud wordt. Je had, je je had, eh, vroeger, je had een paar, paar maanden terug had je een, eh, Nederlands eh, muziekduo... wat helemaal hot en happening... Ja, dat hot en happening, het waren een beetje de gekkies van, hè, van, van Dumpert. Maar dat, is, dat, dat was dus Ben en Ruurt. Uh, <laughs> en op een gegeven moment zie je die Ben, zie je op best wel een dikke jongen... en die zingt dan... Die, die praat een beetje zo. <laughs> en wat zegt hij? En die zegt... Nou jongens, kijk eens aan. We kunnen een snelle plungen. Met een, eh, ja, een, ik denk, ja, waarom? Toen ging eh, het allemaal heel snel. Ja, heel snel. Bergafwaarts, echt waar. Dat was... Eh, ja. ja, laat ik het zo zeggen. Je moet ze maar eens voor de gaan opzoeken. Ben en Ruud, doe dat gewoon een keertje. Ik, ze zijn waarschijnlijk niet ergens eh, in, in Spotify. Dus ik weet niet. Ik, ik, kan hem wel een keer gaan draaien. Ik denk dat het sowieso wel een keer gaan doen. Gewoon puur even om eens even hè, de Nederlandse, Nederlandse genre. Is, is, dat, is dat de nieuwe zangerines, die twee? Uh, nou, ze zijn nu weer uit elkaar. Want ze hebben twee oh. jaar ah. samengewerkt. En eh, ze brengen nu los van elkaar brengen ze wel platen uit. Ze werken wel samen. De een maakt de muziek en de ander schrijft teksten. Ehm dus ja, dat, eh, ja, dat, is zeker, zeker een aanrader. Ga dat gewoon een keer opzoeken. Ben misschien eh, misschien dat we even een actie moeten ondernemen. Ja. Hashtag reunie Ben Ruud. Ja, die, gasten die hebben dus ook eh, betaald, hebben ze opgetreden. ja, echt <laughs> waar. Echt, serieus. Ik, ik, ik zweer het. Ik, ik zweer jou. Is niet gelogen. Maar die hebben dus betaald opgetreden, die, nee, die gasten. Ik, hoorde, ik, ik lees dat ze ook boeken hebben. Of niet? Ik weet het niet. Ja, ja. Nee. Nou, ze, in ieder geval, ze, in ieder geval, je, kan ze volgens mij, ik weet niet of ze nog gezamenlijk te boeken zijn. Maar ze hebben inderdaad, ja, Quinten haalt er gelukkig op tijd even bij. Je hebt Ben en Ruud, je moet voor de gein maar de platen Bailar, Bailar moet je opzoeken. Uh, waar de Spaanstalig en Nederlandstalig dus wordt gezongen. En ja, dan heb je ook nog Que Viva La Vida. Kevin van vida. Ik, ja, ik heb dat nummer stuk geluisterd. De Coldplay, eh, Coldplay rip-off noemen we het ook wel. Nou ja, hij, hij is heel goed. En Ben heeft ook zijn eigen plaat heeft hij uitgebracht. Eh, en dat eh, was I'll Fly With You was dat volgens mij. en dat is op zich een, ook een hele fijne, fijne plaat om, het, om te horen als je echt nou gewoon een keer een roddag hebt, zet dat gewoon een keer aan, weet je. Doe dat gewoon. Dat maar, zijn dit, maar zijn dit grappenmakers of is dit serieus? Nee, dit is, dit is serieus. Deze mensen menen het, het serieus. Net zoals eh, zangerines. Ja, nou inderdaad. Net zoals Mike. Ja, nou serieus. Maar die menen het echt serieus. Die, die brengen dus inderdaad het plaatje aan. En eh, ja, zoals jullie kunnen horen, gaan we nu de laatste minuut in. Het is het einde. Het is het einde. Het is klaar. Het is genoeg geweest. Afsluiten die handel. Ik wil gewoon... Lekker naar huis. Genieten. Jij gaat zitten in je tuin. Pils. Ja, ik ga met thuis zitten, pilsje drinken en eh, ja. Ik ga lekker whisky drinken. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ik ga er echt van genieten. Ik ga echt genieten van het weer. Neem geen voorbeeld van deze twee. Zeker wel. Nou ja, of je er een voorbeeld aan moet nemen. Ik zou het niet weten.